Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De opmerking van de Amerikaanse president Biden dat Poetin niet aan de macht kan blijven... zorgt er mogelijk voor dat de oorlog in Oekraïne alleen maar langer duurt. Dat denkt oud-ambassadeur in Oekraïne Robert Serri. Als je nog wil onderhandelen met iemand zeg je dit soort dingen eigenlijk niet. Dat zei Serri in Met het oog op morgen. Amerikaanse media spreken van de belangrijkste speech tijdens zijn presidentschap... Het Witte Huis liet na afloop weten dat de VS niet uit is op een machtsovername in Rusland. Maar het Kremlin vatte dat wel zo op. In Kharkov, in het noordoosten van Oekraïne, is een nucleaire onderzoeksreactor bestookt door de Russen. Dat zegt het Oekraïense parlement op Twitter. Omdat de beschittingen nog steeds doorgaan, is het nog niet mogelijk om de schade op te nemen. Een aantal weken geleden werd het terrein van het onderzoeksinstituut ook al geraakt tijdens Russische luchtaanvallen. De reactor raakte toen niet beschadigd. Bij een auto-ongeluk in het Brabantse dorp Gaam zijn twee jonge kinderen omgekomen. Een kind van vier overleed ter plekke en een baby van nog geen jaar oud is later in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen. De vrouw achter het stuur en nog een ander kindje in de auto raakten gewond. De auto botste aan het eind van de middag tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er kwamen veel hulpdiensten naar de plek van het ongeluk. Een uur geleden is de zomertijd ingegaan. In de hele Europese Unie is de klok een uur vooruitgezet. Daardoor is het in de ochtend langer donker en s'avonds langer licht. In het laatste weekend van oktober gaat de standaardtijd weer in. Ook wel de wintertijd genoemd. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. De minima liggen tussen de min 1 en 6 graden. Overdag eerst mistig, later komt de zon er overal bij. Het wordt smiddags 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 You can play it forward or rewind. You'll always do what she decides, cause she's got the key to getting you started. Automatic, cause there's nothing you can do. Automatic, boy, she's taking over you. Overdrive, pushing every button that she finds.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 106.9 ZFN krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de hand? Ik ben altijd dicht bij je, weer een stukje vrijer. Elke nieuwe dag en op staan we weer samen in de kroeg. Ja, het duurde even, nu gaan we weer leven. En haal ik alles in en krijg geen alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de hand?